Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela, die live op tv werden uitgezonden... is te zien dat de vrouw van Maduro schrikt en naar boven kijkt. De regie schakelt vervolgens weg naar de militairen. Niet veel later slaan honderden militairen op de vlucht. Maduro bleef ongedeerd. Zeven militairen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de president is een aantal daders al opgepakt. Ze zouden extreemrechtse sympathieën hebben... en samenwerken met Colombia en de VS. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo heeft mogelijk al aan 33 mensen het leven gekost. Met 13 mensen is het dodelijk virus officieel vastgesteld. Drie van hen zijn overleden. Mogelijk ligt het aantal ebola-doden dus flink hoger, zegt het Congolese ministerie van Gezondheid. Woensdag maakte de Wereldgezondheidsorganisatie de nieuwe uitbraak bekend. Pas een week nadat het Afrikaanse land ebola vrij was verklaard. Mensenrechtenorganisaties willen uitleg van staatssecretaris Harbers over zijn nieuwe asielbeleid voor Afghaanse gezinnen. Harbers beloofde onlangs dat gezinnen met kinderen uit Afghanistan beter beschermd zullen worden. Toch is er daarna nog een gezin met een minderjarig kind teruggestuurd naar Afghanistan. Organisaties als Vluchtelingenwerk, Amnesty en UNICEF zeggen dat het gezin daardoor in groot gevaar is gebracht. Feyenoord heeft voor het tweede jaar op rij de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar speelde in Eindhoven met 0-0 gelijk tegen landskampioen PSV. Ook in de verlenging werd niet gescoord, dus waren er penalties nodig.